Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Belgische justitie voor een aanslag op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Een man en een vrouw van Turkse afkomst werden begin vorige maand op het Brusselse vliegveld Zaventem opgepakt toen ze uit Turkije terugkwamen. Vermoedelijk waren ze in Syrië geweest. Het Belgische dagblad De Tijd meldde eerder vandaag dat justitie in België de afgelopen maanden verschillende aanslagen heeft voorkomen. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft opnieuw een plaats in Nigeria aangevallen, Mainok, in het noordoosten. Strijders van Boko Haram bestormden de stad en vermoorden zeker 36 mensen. Volgens militairen die de stad verdedigen zijn onder de doden zeker 23 burgers. Onlangs namen strijders van Boko Haram al de stad Gwoza in en daar riepen ze een kalifaat uit, net als de islamitische staat in delen van Irak en Syrië heeft gedaan. In de binnenstad van Den Haag zijn vandaag 26 mensen opgepakt, onder wie iemand die de Hitlergroet bracht. Er is ook een aantal ADO-supporters opgepakt. Die groep was vlakbij een demonstratie van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Vijf mensen bleken achteraf onterecht aangehouden te zijn. Zij mochten weer naar huis. In delen van het oosten van het land is wateroverlast ontstaan door hevige regenval. In Oost-Groningen kon de rioleringen het water niet verwerken. Was onder meer het geval in Stadskanaal, Onstwedde en Wedde. En in Gelderland viel op sommige plaatsen binnen een uur net zoveel regen als normaal in een halve maand. En verder was er een wolkbreuk in het Overijsselse Goor. Het regengebied trekt naar Duitsland weg. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er nog wel wat buien. Morgen is het wisselend, bewolking, zon en enkele bui. En stevige noordenwind staat er.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 Als opening horen we muziek van eh, U2 tezamen met Met Pride in the Name of Love. Onderweg zometeen Jennifer Hudson, Jack Garrett, maar nu is Crider Still Young. En Dwayne Harder met Feels Like Summer. the sounds of women I'll never meet. And when my eyes are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between. myself so I can instead. As if I don't wake up every single day not seeing you go As if this moon of ours only shines a half to make me feel whole As if I haven't felt your breath in every step I take Me. muziek van Jennifer Hudson met Dangerous. En daarvoor horen we Jack Garrett met Worry. CFM voor The Nightwalk, Beyoncé en jay Ja, die zouden scheiden, maar dat was toch allemaal een beetje in scène gezet. Maar om nu alle geruchten en daar een einde aan te maken... even stel een nieuw huisje gaan ze kopen. En de kosten? Wow, valt mee hoor. 65 miljoen euro. Het stel heeft er inmiddels al eh, twee bezichtigingen op zitten. Het gaat om een eh, hypermodern landgoed in Beverly Hills. Vanaf het terras is het een prachtig uitzicht op Malibu Beach... en ook op de binnenstad van L.A. Het optrekje beschikt over eh, acht slaapkamers... een zwembad aan de rand van een heuvel en een garage met plek voor, let op, 16 auto's. En alsof dat nog niet genoeg is, er zit ook een wijnkelder bij... en een filmzaal met 24 stoelen. En als je de foto's wil zien, moet je eventjes, even, even intoetsen op het internet... naar bruno.nl en daar hebben ze de foto's opgezet van het filmpje. Het ziet er zeker niet verkeerd uit. En als we het toch over Beyoncé hebben... Beyoncé heeft er weer een half zusje bij. Haar vader heeft een DNA-test gedaan... Waarop, uh, waaruit blijkt dat hij in 2010 een kind heeft verwekt... met het voormalige lingerie-model Nakoya Ranscom. Dus eh, een een zusje En de vader, ja, die is al opa. En toch eh, heeft hij vier jaar geleden nog eventjes een dame gelukkig gemaakt, hè? Ja, bijzondere verhalen allemaal. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Het is zaterdagavond, zometeen onderweg. De party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan. Maar is nog even muziek. Wat dacht je van Black Am met Sur ma route? Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route, sur ma route. bagages en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier Tu peux compter que sur tes chers parents parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt. Sur ma route, oui. que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé, oui mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes, je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose, et ma route elle est trop longue, pas le temps de faire une chose. Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Escaping. website escape.nl. onder andere Artistic Raw, onze eigen Raimundo, Jetro Gollum en MC's Banti. Dat vanavond in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En ook vanavond in Air een leuk feestje, iets verderop. Als je de linkerhand eh, Escape hebt en je loopt iets verder rechtdoor, dan eh, kom je bij Air. Dat voorheen eh, het oude, de oude IT van Manfred. De Air is vanavond het feestje TikTok. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. is 18 euro met onder andere Sam Abstract, Flava, Boomer, Robin Selecta. Lisa, Puinhoop Collective Invite, Puinhoop Collective David Ghetto en de, de Kloppenman. vanavond in Air, het feestje Tik Tak. En vanavond in Hotel Arena, het feestje die in-crowd season opening. Vanaf 10 uur ben je welkom. Het duurt tot 4 uur in de ochtend. Iedereen is 20 euro. Voor meer informatie check thecrown.nl. Met Paolo, Mr. Milano, Via en Antiti. Dat vanavond in Hotel Arena, de in-crowd season opening. En vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht. En tot 5 uur in de ochtend. Intrace 10 euro. onder andere S, BMG, Driva, SMP en natuurlijk DJ Prime. Dat vanavond dus in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. En vanavond wat dichter bij huis. In Stalker in Haarlem. Galactic en Stavetten. Dit om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Intrace 7 euro. En voor meer informatie check op de website clubstalker.nl. En de line-up, ja, dat houden ze geheim. Dus dat moet je gewoon meemaken. Vanavond in de Stalker in Haarlem. Eclectic Estafette. En als je denkt van, ik heb helemaal geen zin om uh, ja, Zandvoort te verlaten... dan kan je natuurlijk ook gewoon in Zandvoort blijven. In uh, Club Soho is altijd wat te doen. CFM Zandvoort, we gaan terug naar de muziek. Onderweg zometeen de team boven beste platen voor de Welke platen kan je zeker verwachten als je dit weekend gaat stappen? Maar nu eerst muziek van Caswell met Dance Like You Got Good Credit. En dat doet hij samen met de eh, Cherry Little. Dance, dance, like you got that check. Dance, dance, like you got good credit. Dance, dance, like you got some that check like it ain't prepaid. Wear them clothes like they ain't eBay. Watch that flat screen like it ain't on layaway, layaway, layaway. Wear that shirt like it ain't your brother's. Spend that money like it ain't your mother's. Serve that food on a plate like it wasn't. Take away, take away, take away. Who's getting loose, losing all that cash? Sipping blue juice out of champagne glass. Who got the check? on me, do a dead ass. Cause all your paper up a strip is ass. Tell me what you're buying me new shoes, daddy. I seen all about you on the news, daddy. I'm gonna come through, give me your addy. I can cook and clean up your food, daddy. Dance, dance, think you got good credit. Dance, dance, think you cashing that check. Dance, dance, think you got good credit. Dance, dance, think you cashing that check. What's your pin code, daddy? What's your pin code, daddy? What's your pin code, daddy? Let me punch it in. Have you paid your rent or are you coming up short? Are you going to work or are you going to court? Are you all backed up on your child support? Homie skipped the bill and now we out the door. Do you drop that black card like the bomb or are you free? CreditReport.com. Are you rich, miss money bag? Six kids tucking tags at the mall, mopping Louis bags in the carriage. Red what? tape on the bottom of your payless. Susie O on the bottom of your playlist. Are you really disabled? Did you steal the cable? you with the Easy Mac on the table. Tell me when you're buying me new shoes, Daddy. I seen all about you on the news, Daddy. I'm gonna come through, give me yeah it in. Grilled cheese and tomato soup. Grilled cheese and tomato soup. You eating grilled cheese and tomato soup. Got that 50 cent drink and this be on loop. Grilled cheese and tomato soup. Grilled cheese and tomato soup. You eating grilled cheese and tomato soup. Got that 50 cent drink and this be on loop. Dance, dance like you got good credit. Dance, dance like you cashing that check. Dance, dance like you What's your pin code, daddy? What's your pin code, daddy? What's your pin code, daddy? Let me punch it in. The most back-to-back beats. Nightwalk. Michelle Weeks en Jason Chance met My House. En daarvoor Valentino Kan met Make Some Noise. Het is even tijd voor de 10 boven beste platen voor de dansen. Deze week op 10 Record Dits met Caldera. En op 9 Caribou met Can't Do Without You. En op 8 Afrojack en Martin Garrix met Turn Up The Speakers. Deze week op 7 Bright Light met de Dear Life. En op 6 Magic met Root, de Z Extension Remix. En op 5 deze week Drognet en Mike Mago met Outlines. Op 4 Rough Deck met Everybody Be Somebody. Op 3 Dolly en Shadow Child met Piano Weapon. Op 2 Henry Crinkle met Stay, de Justin Martin Remix. En deze week wederom op bij. Dr. Cuccio en Gregor Salto met hulp van Oliver Heldens. Don't Stop. Stop, nee, Can't Stop Playing. Dat deze week nummer 1 in de 10 bovenbeste plaat van de dansvoet. Don't Can't Stop Playing. Can't Stop Playing, hoe kom ik daarop? Nou op Don't Stop, maar Can't Stop Playing. Van Dr. Cuccio en Gregor Salto in de Oliver Helders remix. TVM Zandvoort, The Nightwalk. We gaan snel door met muziek. Het wordt voor mij tijd voor een biertje, want anders gaan we nog meer splaakgeplek krijgen. We gaan door met M&M. Pas nog een, eh, eh, een, plekje gekregen in de Guinness Book of Records... voor die zoveel woorden in uh, rap god, geloof ik. Maar nu heeft hij weer een nieuwe plaat gemaakt. Hier is Eminem met Cuts Over. Cuts Over 4 doet hij samen met uh, Sia. Nightwalk, walk, walk. Feels like a close. It's coming to. Fucking my. Gonna do. It's too late to start over. like all I ever do is find different ways to word the same old song. Ever since I came along from the day the song called How My Name Is dropped, started thinking my name was Fall. Cause anytime things went wrong, I was the one who they would blame it on. The media made me the equivalent of a modern day Genghis Khan. Try to argue it was only entertainment, dog. Gangster? Nah, courageous balls. Had to change my style. They said I'm way too soft. And I sound like Daisy and Nas. Out came the claws. And the thing's been out since then, but up until the instant that I went against it. It was ingrained in me that I wouldn't amount to a shit stain, I thought. No wonder I had to unlearn everything my brain was taught. Do I really belong in this game? I pondered. I just wanna play my part. Should I make waves or not? So back and forth in my brain, the tug of war wages on. Now I don't wanna seem ungrateful or disrespect the art form I was raised upon. But sometimes you gotta take a loss and have people rub it in your face before you get made pissed off. And keep plugging, it's your only outlet and your only outfit. So you know they're gonna talk about it. Better find a way to counter it quick and make it ah feel like I've already said this a kabillion eighty times. How many times can I say the same thing, different ways that rhyme? What I really wanna say is, if there's anyone else that can relate to my story, bet you feel the same way I felt when I was in the same place you were when I was off Raytime. fuck am I gonna do? It's too late to start over. This is the only thing I, thing I know. It was like I was there once single parents hate your appearance Did you struggle to find your place in this world And the pain spawns all the anger on But it wasn't until I put the pain in song Learned who to aim it on That I made a spark Started to spit harder shit Learned how to harness it while the reins were off and there was a lot of bizarre shit, but the crazy part was soon as I stopped saying I gave up arcade and started to appreciate my art. And it just breaks my heart to look at all the pain I caused. But what am I gonna do when the rage is gone and the lights go out in that trailer park? And the window is closing and there's nowhere else that I can go. It flows and I'm frozen cause there's no more emotion for me to pull from. Just a bunch of playful songs that I make for fun. So to the break of dawn, here I go recycling the same old song. But I'd rather make not afraid to than make another motherfucking we made you. Uh. Now I don't wanna seem indulgent when I discuss my lows and my highs, my demise and my uprise. Pray to God I just open enough eyes later on. Gave you the supplies and the tools to hopefully use that'll make you strong enough to lift yourself up. When you feel like I felt, cause I can't explain to y'all how dang exhausted my legs felt. Just having to balance my dang self. Put on eggshells, I was made to walk. But thank you, Marcus, that gave me the strength to call shady mania. Someone to empty that stadium. At least I made it out of that house and found a place in this world when the day was done. So this is for every kid who all they ever did was dreamt that one day just getting accepted. I represent him or her, anyone similar. You are the reason that I made this song. And everything is scared to say, don't be afraid to say no more. From this day forward, just let the Mayhos talk. Take it with a grain of salt. And eat the fucking faces off! The legend of the angry blonde lives on through you when I'm gone. And the thing I, I was, was uh, uh afraid to make a single muziek Harris samen met John Newman met Lame. En daarvoor Time Flies met All The Way. Zand voor het eerste uurtje zit er over op. Het wat niet gedreurd. Zometeen het nieuws en weer. Daar zijn we nog twee uur lang bij. Zometeen de Global House Vibes met de, eh, onze eigen resident DJ Mouse. En straks vanaf 11 uur DJ Charles in de mix met zijn weekendmix. Dus uh, het stevige werk vanaf 11 uur en zometeen om 10 uur DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Ik laat je achter met Sigma en Paloma Fate met Changey.